Ek met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de afgelopen dagen geworsteld met de vraag hoe te reageren op de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Sommige partijen vinden dat het kabinet eerder steviger had moeten reageren... terwijl andere partijen juist vinden dat het kabinet meer afstand moet nemen van de VS. Frankrijk stuurt een vliegdekschip naar de Middellandse Zee... Het wordt begeleid door de luchtmacht en meerdere fregatten, zei president Macron in een tv-toespraak. Ook wordt een fregat naar Cyprus gestuurd en worden Franse militaire bases in het Midden-Oosten versterkt met gevechtsvliegtuigen, luchtverdedigingssystemen en radars. Volgens Macron zijn de maatregelen bedoeld om de belangen van de bondgenoten te beschermen. In de VS is een vader schuldig bevonden aan een dodelijke schietpartij door zijn zoon van 14. Die schoot twee jaar geleden twee leerlingen en twee docenten dood op een school in Georgia. De vader had het vuurwapen cadeau gegeven met kerst. De man van 55 was op de hoogte van de verslechterde geestelijke gezondheid van zijn kind. De zoon van 14 staat ook nog terecht. Hij kan tot ruim 100 jaar cel krijgen. De vader hoort later wat zijn straf is. De Oranje Vrouwen hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal gelijk gespeeld. In Gdansk werd het 2-2 tegen Polen. Nederland kwam al snel 1-0 achter, maar boog de achterstand om. Tien minuten voor tijd maakte Polen alsnog gelijk. Middenvelder Jill Roord is niet tevreden. Ja, moeizame wedstrijd. Eh, eh, uiteindelijk ook hadden we natuurlijk gehoopt op die eh, drie punten. Daar leek het lang op, maar dat was niet... Ja, was een moeizame wedstrijd. Het veld was natuurlijk ook echt heel slecht.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 Silver sunlit reach the sky. silver sun that reach the sky. Dip, dip, dip, never make it on my own. But I'll be good for me. make it on my own. But I'll be good for to take time for me and I know I'm right for the first time in my life.